Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het aantal orgaandonoren is afgelopen jaar flink toegenomen. In 2024 waren er 360 mensen die na hun dood minstens één orgaan doneerden. 68 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal weefseldonoren is gestegen. Het gaat dan om bijvoorbeeld oogweefsel, hartkleppen en huid- en botweefsel. Volgens de Transplantatiestichting komt de toename door betere technieken... en door een aanpassing in de donorwet van vijf jaar geleden. Sinds die tijd worden mensen die geen keuze maken... automatisch als donor geregistreerd. Bij de uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles... heeft Beyoncé de prijs gewonnen voor het beste country album. Ook was er een prijs voor The Beatles. De eerste Grammy voor de band in 27 jaar. De award was voor het nummer Now and Then. Dat is afgemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. De prijs werd in ontvangst genomen door de jongste zoon van John Lennon. De uitreiking van de Grammys is nog bezig. Er worden prijzen uitgereikt in meer dan 90 categorieën. In de Franse Alpen is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen, melden lokale media. De vrouw van 21 was in Val Thorens aan het skiën op de blauwe piste en kwam daar ten val. Daardoor kwam ze terecht op de nabijgelegen wedstrijdpiste. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze korte tijd later. Volgens de directeur van het Franse skigebied waren de weersomstandigheden goed ten tijde van het ongeluk. In België hebben de leden van de vijf aankomende regeringspartijen goedkeuring gegeven voor een nieuwe regering. De Vlaamse nationalist Bart de Wever en de nieuwe ministers worden vanochtend beëdigd door koning Filip. De formerende partijen hebben er bijna acht maanden over gedaan om een regering te vormen. Het weer, het is helder en er staat weinig wind. Het vriest 1 tot plaatselijk 6 graden. Overdag eerst grijs, later veel zon bij maximaal 4 tot 6 graden.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 you do and say. My love can't be denied, it's automatic. a stranger. You learn things you never knew, you never knew. nothing to fear, alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. Nothing to fear tonight.